Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het openbaar 1000 euro krijgt opgelegd voor de illegale export van militaire goederen naar Rusland. Ook moet de directeur van het bedrijf tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden worden veroordeeld. De zaak kwam in maart 2015 aan het licht toen de douane op Schiphol ontdekte dat het bedrijf U-Freight Holland BV onderdelen van systemen voor straaljagers naar Rusland wilde sturen. De onderdelen die uit Maleisië komen staan op de lijst van militaire goederen die alleen met een speciale vergunning naar Rusland doorgevoerd mogen worden. De verloskundigen en verzekeraars hebben hun ruzie bijgelegd. Sinds vorige maand bestond grote oneenigheid over de vergoeding van de zorg rond de bevalling. De beroepsorganisatie voor verloskundigen KNOV en de zorgverzekeraars zijn het nu eens geworden over de vergoeding in 2018. De zorgverzekeraars zullen nu vanaf 1 januari in de meeste gevallen het maximumtarief betalen dat de Nederlandse zorgautoriteit hanteert. De man die gisteren in Den Haag op straat is doodgeschoten is de Iraanse Nederlander Ahmad Nissi. Dat bevestigt de politie. Nissi was leider van een groep van Arabische nationalistische opstandelingen. De organisatie wil opheldering over de dood van Nissi en eist een groot onderzoek. Het Iraanse regime beschouwt de beweging als een terroristische organisatie. Nissi woont al tien jaar in Nederland. De Duitse verpleegkundige Niels Heugel is verantwoordelijk voor de dood van zeker 100 patiënten, meldt het Openbaar Ministerie in Duitsland na een nieuw onderzoek. De verpleegkundige zit al een levenslange gevangenisstraf uit voor de dood van zes patiënten. Heugel gaf zijn patiënten een overdosis medicijnen, waarna hij ze probeerde te reanimeren, zodat hij zou worden gezien als reddende engel. Het weer vanmiddag schijnt hier eerst de zon nog geregeld, maar vanuit het noordwesten raakt het bewolkt en kan het licht gaan regenen. Vanaf morgen is het vrij wisselvallig en ook neemt de wind toe. Eerst ligt de temperatuur nog rond de 11 graden, zondag wordt het hooguit 8 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staat een lange file op de A4 richting Den Haag. Er staat tussen Hoogmade en Leidsendam 10 kilometer met een kwartier vertraging. File wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen.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 dag en hartelijk welkom bij... <laughs> het gaat ook van alles mis, Hebben Bij jullie gingen het al mis in het begin. Bij mij dus ook. Helemaal fijn. Eh, hartelijk welkom bij ZFM Muziek Boulevard Live. Op deze donderdag de 9 november 2017. En de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox. Vierde jaargang aflevering 84. Jawel. Eh, we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5. In de ether op 106.9. Je kunt kijken via het internet. Kijken en luisteren. En dat ik even in ZFM Live en mijn naam is Bart Vermeer.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 40 jaar oud. 1979 was het jaar. The Police and So Lonely. En we begonnen met PJ Proby en Hold Me uit 1964. En dan gaan we nu naar het jaar 1955. Want eh, toen maakte Dean Martin een eh, leuke plaat met Memories Are Made of This. Maar toen was hij al bijna 10 jaar bezig. Dean Martin, Memories Are Made of This. sweet, sweet memories you gave of me You can't beat the memories you gave of me. Take one fresh and tender kiss. The memories you gave of me. Add sweet, one stolen night of bliss. You can't beat the memories you gave of me. one girl, one boy, some grief, some joy. Sweet, sweet memories, you gave made of this. Forget a small moonbeam. You can the memories you gave me. Fall in lightly with a dream. You can the memories you gave me. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. stays. These are the dreams you will savor. With sweet, sweet, His blessings from above. You can't beat the memories you gave to me. Sir, sweet, it generously with love. You can't beat the memories you gave to me. I one man, but one wife, one love, through life man, sweet, sweet memories made of this. Can't beat the memories you gave made of this. 1955 en Dean Martin en Memories Are Made of This. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De Engelse top 40. Eh, vier nieuwe binnenkomers van 39 naar 26 en de eerste die komt dus binnen op 39. En dat zijn de Tremolo's met Be Mine. houden dat het eh, niet verrassend is dat deze plaat de top 10 niet heeft gehaald. 39, Be Mine, The Tremolo's. De volgende plaat trouwens, die heeft dat wel gered. Die is zelfs nummer 1 geworden. Op 37 binnengekomen, Engelbert Humperdinck en Release Me. Please let me love again. voor Engelbert Humperdinck en eh, Release Me. Dat was 37 nieuw op 31 Long John Baldry and Let the Heartaches Begin. I know I was a fool. to Let my embraces that they seem to share just make me feel aware of the loneliness I find so hard to bear. Nieuw op 31, Let the Heartaches Begin. En dat was eh, Long John Baldry. En dan zijn we toe aan de, de hoogste nieuwe binnenkomer. Dat is eh, de Dave Clark 5 met Everybody Knows. Nieuw op 26. ja, dat was niet de hele bedoeling eigenlijk. Die komt pas het volgende uur. Maar de Floor 5 stond wel op 26. Wish they hadn't seen you walk away And heard me beg you stay, please stay Why, why did we choose crowded place. They all know it, cause I show it. They All said it's too good to be true. He'll make a fool of you one day. I just laughed and said. Dat was hem dus. De Dave Clark 5 met eh, Everybody Knows uit 1967. Want de Dave Clark 5 had in 1965 ook al een nummer met eh, een nummer hit. Een grote hit met het nummer Everybody Knows. Dat was alleen een andere melodie en een andere tekst. Goed, dan gaan we nu door met eh, het volgende nummer. En dat komt van Buddy Holly. Because I Love You van de LP Reminiscing. with you. Van het album Reminiscing was dit eh, Buddy Holly met Because I Love You. question. No. Sorry. Next question. There's another we can sing. No, we need money first. CFM Zandvoort presenteert De Nacht van het Jaar de Beatles Top 100. In de nacht van 23 op 24 november 2017 presenteren wij u de beste 100 Beatles platen. Presentatie Ruud Jansen en Bart van der Meer. Ladies and gentlemen, The Beatles! dat was eh, de jingle die we gebruiken voor eh, de aankondiging van het programma over twee weken. De Beatles Top 100. En Ruud en ik gaan dat samen voor u doen. Ehm, we zijn toen aan de tip van Willem en die komt deze keer van de Hollies. Van de LP Romani. En dat was in een periode dat de Hollies een beetje eh, aan het veranderen waren. Want ten eerste was Graham Nash al weg. En in de periode van de LP Romani was ook leadzanger Alan Clark verdwenen. Want die ging even proberen een solo carrière op te bouwen. En toen hadden ze de Zweedse zanger Mikael Rikfors gevraagd om in te springen. En ze hadden een hit met Mikael, met uh, The Baby. En ook in 1972, toen de LP Romany uitkwam, eh, was Mikael de zanger. En van dat album heeft Willem gepikt het nummer Magic Woman Touch. De tip van Willem. looking through at yesterday. All my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by. side. Making it alright. Making it alright. Making it alright with me. 1972 waren dit de Hollies de tip van Willem met Magic Woman Touch van de LP Romani. En als alles gaat eh, zoals gepland, dan hebben we volgende week twee uur lang tips van Willem.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 En daar had hij ontzettend veel spijt van. Eh, gelukkig is het allemaal goed gekomen en ze zijn getrouwd. Jawel, hier zijn de motions. It's the Same Old Song. Dit was Someday Child uit 1966 en dat waren The Motions. We gaan nu luisteren naar eh, Jimmy Cliff. Die heeft eh, behoorlijk wat eh, grote hits gehad in Nederland. degene die we nu gaan draaien was wat minder succesvol. Maar gewoon een lekker liedje. Suffering in the Land. Suffering in the Land. En dat was eh, Jimmy Cliff uit 1969. We gaan eh, luisteren naar een top 100 hit uit het jaar 1961. En het is een instrumentaaltje van de String Alongs. Hier is Wheels. 1961 The String-alongs en Wheels. Als je de crystal zegt, dan denk je alleen maar aan The Do Run Run en Then He Kissed Me. Maar ze hadden al daarvoor hits in Amerika. Bijvoorbeeld deze, He's a Rebel. 1962 waren dit eh, de Crystals met He's a Rebel. Als je de naam Waterloo noemt, dan denk je eigenlijk vanzelfsprekend... en terecht natuurlijk aan ABBA. Het nummer geschreven door Ulvaas en Andersson. Maar in 1959 schreef John D. Loudermilk ook al een nummer met de titel Waterloo. En dat werd een grote hit voor Stonewall Jackson. Vijf weken op nummer 1, Waterloo. uit 1959. We gaan nu luisteren naar waarschijnlijk wel de laatste vocalen van het eerste uur. Hier is de groep Brad met Everything I Own. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. free, set me free. to touch you once again. Men heeft altijd gedacht dat dit een liefdesliedje was. En in zekere zin is dat ook zo. Maar het ging over het verlies van zijn vader. Everything I Own. Dit was Brad met een compositie van David Gates. De Shadows brengen ons naar het eh, nieuws en de berichten en dan zijn we terug in het eh, tweede uur met Matchbox.